land waar mijn dromen. Ergens hier ver vandaan, waar ik zo graag wil komen. naar Droomland. Daar is steeds vrede, dus ga met me mee. Samen naar heerlijke Droomland. Zwerger, gij daar vrede. Zieke gekend geen pijn, daar wordt geen strijd gestreden, daar alle broeders tot zijn. naar Daar is steeds vrede, dus ga mee.